Goedemiddag luisteraars van Radio Barbier. Zoals iedereen, wij zijn solidair en ook al een beetje allemaal verkouden. En we zijn er tot 4 uur met tussen 12 en 2 uur Kruibeke informeert. Aangeboden door het eh, lokaal bestuur van Kruibeke. En tussen 14 en 16 uur hebben wij dan uh, Kruibeke met eh, tal van gasten. Met Martin, met Chief. En vandaag hebben we ook iemand ja, een beetje nieuw in ons programma. Dat is ook iemand van Kruibeke, vrouwtje. Ja, inderdaad. Goedemiddag, vrouwtje. Goedemiddag. En eh, waarvan moeten wij jou kennen? Goh, eh, ik woon in Kruibeke. Ik eh, speel saxofoon bij de Harmonie van Basel. Um, goh, ja, en dat zal het een beetje zijn. Ik studeer journalistiek. Vandaar jouw passie ook een beetje voor radio, hè? Inderdaad, klopt. Waarover gaan we het vandaag allemaal hebben, vrouwtje? Wel, ehm, we gaan de kampioenenviering op 3 februari bespreken. de Kruibeekse Geschenkbon komt aan bod opruimen van bloemstukken op begraafplaatsen, een mededeling daarvan. Eh, dan een vacature voor arbeiderwegsignalisatie. Uh, en dan de campagne Wie rijdt, drinkt niet. En dan eh, tot slot gaan we het nog hebben over hoe kan je het hoofd bieden aan de stijgende kosten van je factuur. Dank u wel. En verder is er natuurlijk heel veel muziek. En dat doen we met Softcell. run away. I've got to get away from the pain you drive into the heart of me. The love we share seems to go nowhere, and I've lost my light. For I toss and turn, I can't sleep at night. Once I ran to you, now I run from you. I give you all You need someone to hold you tight. And you think love is to pray. But I'm sorry, I don't pray that way. Once I ran to you. Now me, baby, taint of love. Touch me, baby, taint of love. hier in de studio met Iggy Pop en The Passenger. Ook nog even vermelden dat de schepen van Financiën Chris Smet omstreeks 10 voor 2 naar hier komt. En die gaat een beetje uitleg geven over de geschenkenbon van Kruibeke. Dus zeker en vast blijven luisteren. En voor de mensen die aan tafel zitten, smakelijk eten. Hè? Goed, eh vrouwtje. Een Frisse naam. En een eh, <laughs> frisse verschijning, zou ik zeggen. Dank u. <laughs> Goed, we hebben heel wat eh, items toegekregen van de gemeente Kruibeke. En het eerste gaat over de kampioenenviering. Vertel, vertel vrouwtje. Ehm, de gemeente gaat dit jaar weer op zoek naar sportieve kampioenen van Kruibeke. En ze zoeken iemand die een supergoede sportieve prestatie heeft neergezet of een bepaalde sporttitel behaalde tijdens het seizoen van vorig jaar of dat van 2020. En dan kan je je inschrijven tot een laatste maandag 12 december eh, via de website van Kruibeke. En dan kan je dus kans maken om bij die kampioenen van Kruibeke te horen. En de kampioenen van 2019-2020, die hebben door de coronapandemie helaas nog niet gehuldigd kunnen worden. Ehm, en zij krijgen dus ook een persoonlijke uitnodiging van die kampioenenviering.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 isn't the right thing to do. How can I ever change things? deze week helaas overleden. Deze Christine McVie op 79-jarige leeftijd. En dat was eh, een nummer dat ze zelf heeft geschreven. Deze pracht van een plaat, Go Your Own Way. En dit is nog steeds inderdaad Radio Barbier met vrouwtje aan de microfoon in Kruijbeke informeert. Ehm, er is een kleine mededeling gekomen over de bloemstukken op de begraafplaatsen van de gemeente. Want de gemeentelijke onderhoudsdiensten die starten met het verwijderen van de bloemen en de bloemstukken die geplaatst werden voor allerheiligen of allerzielen. En allerzielen. Eh, en dat zullen ze doen vanaf maandag 12 december. Dus wil je de bloemen of kransen nog een tijdje langer bewaren, ja, dan vraagt de gemeente om deze tijdig te verwijderen. Want anders zullen de gemeente deze zelf moeten verwijderen. through these fields of destruction. Baptisms of fire. I've witnessed your suffering as the battle reached high. And the in the fear and the love. toch maar een eh, heerlijk bedje in plaats van eh, slapen in de auto. Dat was eh, Per en Marie onder de noemer Roxette en Sleeping in My Car. En bij ons nog altijd Vrouwkje, die vandaag het programma mee presenteert. Vrouwke, ja, je hebt ook nog wat informatie, Ja, inderdaad. ik heb het over de vacature arbeider wegsignalisatie. Want de gemeente is op zoek naar een arbeider die wil instaan voor de wegsignalisatie in Kruibeken. Eh, dat is voor voltijd en eh, voor een onbepaalde duur. En de job houdt in dat je instaat voor het plaatsen van verkeersborden, het aanleggen van klinkers rondom die borden. Eh, en je controleert ook of de bestaande verkeersborden nog in goede staat zijn en je vervangt ze als dat niet het geval is. Eh, voor de job heb je een rijbewijs B nodig met een basiskennis over de wegcode en de verkeersborden. Spreekt, je vacature, eh, de vacature je aan, dan, kijk je, dan kan je een kijkje nemen op die website of contact opnemen met de personeelsdienst. Solliciteren kan tot dinsdag 13 december december. Ik dacht dat jij nog niet kan eh, solliciteren, want je hebt nog geen rijbewijs. Nee, <laughs> klopt. <laughs> maar daar ga je aan werken. Ja, deze, deze middag moet je trouwens eh, rijles gaan volgen. Ja, eh, ik heb mijn theoretisch rijbewijs gehaald. Het is enkel nu nog oefenen met de auto, om dan mijn praktisch rijbewijs ook te halen. Hè. Maar ik denk dat dat wel in orde zal komen. Daar duimen we voor. <laughs> we zien door die Straßen en die Clubs dieser stad. Es ist unsere Nacht, wie für uns beide gemacht. Oh, oh, oh. Ich schließe meine Augen, lösche jedes Tabu. Küsse auf der Haut, so wie ein Liebestattoo. Oh, oh, oh. Was das zwischen uns auch ist, Bilder, die man nie vergisst. Und dein Blick hat mir gezeigt, das ist unsere Zeit. time heel mooi nummer, geschreven door Christine McVie. Zoals ik daarnet al zei, overleden deze week op 79-jarige leeftijd. Goed, Kruibeke informeert. Dat wordt aangeboden door het lokaal bestuur van Kruibeke. En vandaag in een presentatie van mevrouw Ja, ja, je hebt nog een item, denk Inderdaad, ik. Inderdaad, ik ga het hebben over de campagne Wie rijdt, drinkt niet... De gemeente gaat extra controles invoeren vanaf 25 november op alcoholgebruik achter het stuur. En met die nieuwe campagne zullen de lokale en federale politie in heel het land controles uitvoeren. En dat tussen vrijdag 25 november tot en met eind januari. Ehm, dus als je naar een WK-match gaat kijken, helaas zal dat dus niet meer zijn bij de Rode Duivels. Ehm, of je viert eindejaarperiode, dan drink je dus niet. Eh, want dat is het doel van de hele campagne. En in 2022 hebben we het hoogste aantal verkeersongevallen met een bestuurder onder invloed gehad sinds 20, 2016. Eh, dus eh, mhm. dat is wel een beetje. Hè? Ehm, en in de eerste negen maanden vielen er 3138 letselongevallen. Dat zijn er ongeveer 700 meer dan vorig jaar. Dus drink niet als je nog moet rijden of zorg voor een bob. Een goede raad van vrouwtje, hè? Inderdaad. mannen, maar zeker niet in de studio hier. Niet waar, vrouwtje? Ja, inderdaad. Zit er maar eentje, dus. Goed, Radio Barbier, daar luistert u naar. Niet op FM, maar vanaf 18 eh, of 19 december zitten wij dan wel 14 dagen op de FM. U kan ons nu luisteren, gewoon intikken radiobarbier.be en dan hoort u ons natuurlijk. Goed, ik informeert. Dat duurt tot twee uur en tussen twee en vier uur is er dan, eh, of zijn er dan Martin en eh, Chief met Kruijbeke leeft. Frauke, je hebt nog wat eh, info? Ja, hoe kan je het hoofd bieden aan de stijgende kosten van je factuur? Ja, dat, is, eh, eh, actueel, hè? Ja, inderdaad. Iedereen voelt het al een beetje. Hè? De winter, het is winter, het wordt koud. Maar de energiefacturen staan natuurlijk zeer hoog. En onze gemeente heeft dan een informatiebericht gemaakt over hoe je die energiefactuur laat dalen. En dat doen ze met vijf tips. De eerste is vergelijken, want je vergelijkt best je energieleverancier. Dat kan gemakkelijk door een online vergelijksite. Eh, en overstappen gaat snel en eenvoudig zonder extra kosten. Het is dus zeker de moeite om eens te kijken ja, naar al die verschillen in leveranciers. En de tweede tip is, kijk eens naar je energiemeter, als je dat hebt. Want een energiemeter kan je per toestel eh, het stroomverbruik opmeten. En als je ziet dat er een groot verbruiker tussen zit, zoals een wasmachine of zo, ja, dan kan je eventueel actie ondernemen. Ehm, deze meters zijn trouwens ook tijdelijk gratis te ontleden bij de dienstomgeving. Of je kan het kopen bij de DHZ-zaak. Eh, stel ook je thermostaat slim in ehm, en verwarm bijvoorbeeld enkel als er iemand thuis is. Straks vertel ik nog andere tips, maar eerst heeft Leo nog een liedje klaarstaan. Hè? Ja, ken je deze nog, eh, vrouwtje? Dat is een plaat die 40 jaar uitkwam. Oei, oei, maar dan was ik nog niet geboren. Hè? <laughs> Een van de best verkochte cd's of LP's toen, uit 1982. Eh, oh ja, heel mooi, ja. Dit is Michael Jackson. van de ene grote artiest naar de andere. Dat was ervoor Michael Jackson en dit is Prince. En deze mooie Purple Rain. blijft natuurlijk een eh, echte klassieker, deze van Prince. En de Purple Rain. Ondertussen is het twee minuten over één uur. Ook nog even meegeven dat uh, Schepen van Financiën, Chris Met, om tien voor twee ongeveer even langskomt om een beetje uitleg te geven over de geschenkbon van de gemeente Kruijbeke. En dit is een van mijn lievelingsnummers van eh, Billy Joel en het prachtige Pianoman. nine o'clock on a Saturday. a regular crowd shuffles in. There's an old man sitting next to me, making love to his tonic and gin. I'm not really sure how it goes, but it's sad and it's sweet, and I knew it complete when I wore a younger man's clothes. La la la. song tonight. Well, we're all in the mood for a melody, and you've got us feeling alright. Now, John at the bar is a friend of mine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 slow to get stoned. forget about life for a while. absolute nummer 1. Deze plaat van Billy Joel en de pianoman. Een beetje warme muziek <clears throat> op, deze toch wel koude zaterdag 3 december. En bij ons hebben we nog altijd vrouwtje die een beetje mee de presentatie doet. En die heeft nog een paar eh, onderwerpen van de gemeente Kruijbeke, dacht ik. Hè? Klopt. Eh, ik had het daarnet al over hoe kan je het hoofd bieden aan de stijgende kosten van je factuur. Daar gaf ik twee tips. Vergelijk en kijk naar de energiemeter. Nu heb ik nog drie andere tips. Ehm, ze vragen om een goede dakisolatie, hoofdrendementglas eh, uh, en een zuinige verwarming. Dat is natuurlijk niet zo evident, want dat is ehm, op een lange termijn toch wel eh, gemakkelijk. Maar op korte termijn is dat toch een een, een grote som geld. Je kan gratis eh, renovatieadvies aan huis aanvragen om zicht te krijgen op belangrijke ingrepen voor je huis. Dit wordt aangeboden door onze gemeente en provincie Oost-Vlaanderen. Het steunpunt Duurzaam Wonen en Bouwen helpt dan met renovatieadvies. Let wel op, want de eh, wachttijden lopen op door een grote vraag. Een vierde tip is: ga voor hernieuwbaar. Probeer te investeren in zonnepanelen, warmtepompen, en die hebben natuurlijk een onmiddellijk effect op je energiefactuur. En een laatste tip is, doe mee met de groepsaankoop via zonnigwaasland.be. Daar kan je tegen een scherpe prijs zonnepanelen aankopen. En als je het financieel moeilijk hebt, kan je langsgaan bij onze dienst welzijn om tijdelijk hulp in te roepen. mensen die aan tafel zitten smakelijk eten. Blijf bij Radio Barbier. Suggesties kan je altijd opsturen naar info.radiobarbier.be Dat waren de editors. En nu een verzoekje voor iemand die ook eh, ziek in bed ligt, die ook de griep te pakken heeft, zoals velen de dag van vandaag. Hè. En dat is, uh, moest een nummer draaien van Hugo Raspoet. Een beetje kleinkunst op de radio met Helena. Helena. Als ik je zo voor mij zie staan, dan weet ik dat ik weg moet gaan. Ik ben al veel te lang gebleven. Wij hadden allebei gedacht, het komt vanzelf er als je wacht. Wat je vraagt, kan ik niet geven. Hier sta ik als een stuk idioot, mezelf moed in te spreken. De woorden blijven steken, mijn handen wegen zwaar als sloot. En ik weet niet eens meer wat ik zeggen wou. Want het is zo goed, Helena, bij jou, Helena, bij jou. Helena, ik heb nog zo mijn best gedaan mijn eigen weg te gaan en om jou tegemoet te komen. Het heeft wel niet erg lang geduurd, de dromen die ik had weggestuurd, hebben me weer meegenomen. Ik speelde in die korte tijd dat we te samen waren, mijn laatste wilde haren en al mijn goede vrienden kwijt. En ik dacht al dat het eeuwig duren zou het was zo goed, Helena, bij jou, Helena, bij jou. Helena, komedie spelen heeft geen zin, we wisten het van in het begin en duurde langer dan we dachten. En als ik eindelijk weg zal zijn, dan zal je huilen van de pijn. En je zal op me blijven wachten. Maar dan komt er een andere man en die zal jou verwennen. Hij zal je leren kennen, je geven al wat ik niet kan. En eindelijk zal je hebben wat je wou. En dat is goed, Helena, voor jou, Helena, voor jou. wel, de harde maar. Ik voel me leeg, ik weet niet waar de man van vroeger is gebleven. Ik voel wel dat het zinloos is, omdat ik het vertrouwen mis om met mezelf alleen te leven. Het spijt me wel, ik doe je pijn, je komt het wel te boven, al kun je het niet geloven, je zal me gauw vergeten zijn vergeten bij de man die leeft voor jou alleen voor jou, Helena, alleen Helena, voor jou. Helena, als ik je zo voor mij zie staan, dan weet ik dat ik weg moet gaan. Ik ben al veel te lang gebleven. Misschien heb jij te veel verwacht, misschien heb ik te lang gedacht. Wat je vraagt, kan ik niet geven. Morgenochtend zal ik dan mijn spullen samenrapen, terwijl jij ligt te slapen. Ik zal zo stil zijn als ik kan. Er is zoveel nog dat ik zeggen wou, alleen nog dit, Helena, was goed Helena, bij jou. Van heel lang geleden deze prachtplaat van Hugo Raspoet. En vroeger hadden wij ook een klein kunstprogramma op de radio met Chief den Draaier. En dat komt misschien nog wel terug, wie weet. Ja, en eh, dit is eh, Frans van de eh, Stromai. zo is dat.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 alone.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 dansen wordt hier eh, nog niet gedaan, wel muziek gedraaid. In het programma Kruijbeke informeert en straks komt dan eh, Chris een beetje uitleg geven over de geschenkbon van de gemeente Kruijbeke. Dat was hem helemaal. Eh. Maar vrouwke, Je hebt een paar lievelingsnummers gekozen. De eerste is van... Nirvana, bekend van de bekende cover met de baby heb ik het liedje Smells Like Teen Spirit gekozen. Een hele leuke. Nirvana, gekozen door onze mede-presentatrice vandaag, vrouwke, En je hebt nog een tweede nummer gekozen? Ja, ik heb een popnummer gekozen van Taylor Swift, namelijk Don't Blame Me. dat is een liedje van 2017 en dat is een van mijn favoriete nummers van Taylor Swift. Don't blame me, made me crazy. If it doesn't, you ain't doing it right. Lord, save me, my drug is my baby. I'd be using for the rest of my life. I've been breaking hearts a long time and toying with the older guys just to play things for me to use. Something happened for the first time in the darkest little paradise shaking, blazing. I just need you. For you, I would cross the line. I would waste my time. I would lose my mind. They say she's gone too far this time. Don't make me, love make me. Eh, deze grote dame toch wel, Taylor Swift. En uh, Don't Blame Me. Ik heb nog een nummer gekozen, namelijk Viva la Vida van Coldplay. Dat is een van mijn super famous ehm, bandjes, dus uh, geniet ervan. Blijft mooi deze Coldplay. Prachtig nummer ook trouwens. Viva la Vida. rise when 在。 Fantastische muziek deze van Coldplay. Ook nog even vermelden dat er nog altijd radio is tot eh, ja, heel de dag. 24 op 24 met tussen 2 en 16 10 uur ik leef, Tussen 14 en 16 bedoel ik. En dan muziekmozaïek is er ook nog met Chief de Draaier. Vrouwkje, je hebt nog een nummer gekozen. Ja, Afrika met Toto. Toto. Ja. Weer al een schitterend nummer hè. Prachtig.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 to say, Hurry, boy, it's waiting.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 De klassiekers op jouw lokale radiobarbier. Toto en deze Afrika, de makers van Stop Loving You, Roseanne enzovoort enzovoort. Ontelbaar iets gescoord deze jongens. Goed, vrouwtje, we zijn bijna aan eh, het einde. Niet van eh, het programma, maar een beetje eigenlijk wel, mhm. maar eh, van de items van Kruibik informeer. Maar je hebt nog een nummer gekozen. Ja, ik zou graag ehm, Summer of 69 luisteren horen van ehm, Brian Adams. Hè. I got my first real six string, at the five and done. Played it till my fingers bled. Radio Barbier. Kruijbeek informeert tot twee uur met Billy Paul. I see you, sitting there all alone. songs alive. All the songs helemaal uitgedraaid van A tot Z. Billy Paul met The Strong Survive. Ik weet nog wel een goed nummer om te draaien en dat is New Gold Dream van The Simple Minds. wel meedelen dat tussen 2 en 4 uur een van onze gasten, Jan van Ekkerhoff, eh, beter bekend als eh, Jan Plancher, maar heeft veel namen. Die komt eh, een beetje babbelen over muziek en allerlei toestanden. Dus zeker en vast blijven luisteren. Dat kan ook tot deze nacht, want we hebben nog eventjes kijken. We hebben nog muziekmozaïek met Chief de Draaier, Bompa Belpop met Mark van de Velde. Tussen 7 en 9 New Wave met onze traditioneel, of onze bekende Giazaar. En tussen 9 en 10 uur Jan Vaal met de Nieuwe Golven. En tussen 10 en 3 uur, jawel, Barbier Dance Party met John Tape. En het volgende dat we gaan draaien is 1 van de Rolling Stones. Veel luisterplezier! heeft, deze Mick Jagger. En eh, genoemd naar... Eh, nee, de hond is genoemd van de pas naar eh, Angie, zo is dat toch, hè? Vrouw, het laatste nummer dat jij mag aankondigen vandaag, dat is een nummertje van... Ehm, Lady Gaga staat klaar momenteel. En hier is dus Pokerface. deze bekende tune nemen wij afscheid van het programma Kruijbeke informeert. We bedanken natuurlijk onze springend veld, zal ik maar zeggen, vrouwtje. <laughs> Eh, bedankt voor eh, jouw medewerking. En ik dacht dat we nog eh, even gaan terughoren, of even, maar toch een paar keer op de radio. Hè? Ja, ik Want hoop Je wilt eigenlijk een radioprogramma maken? Ja, inderdaad. En wat voor een programma zal het dan zijn? Welke muziek? Goh. Van alles Ja, een beetje van alles, inderdaad. De muziek die ik leuk vind, een beetje van alles door elkaar dus we horen jou nog zeker terug. Bedankt voor eh, te komen naar hier. En, Dat is heel eh, graag gedaan. graag tot de volgende. Hè? Ja. Dag, en succes met de studies. Hè?